info en hits. Oh yeah! Funknight. En alvast een heel fijne zaterdagavond gewenst. Tot 7 uur is dit de show met Bontevol Funk, Disco en Soul. Langstraat FM. Funknight. de Closet voor Platenparade van Peter Sterrenburg himself. Maar eerst draaien we nu nog even Imagination. it Somebody's Watching Me, zijn enige hit eigenlijk. Langs hadden we een is dit. En dit is Civil Attack. Plug it in. Oh, baby, buffalo gal go around the outside, round the outside, round the outside. Two buffalo gals go around the outside, round the outside, round the outside. Three buffalo go around the outside. outside, round the outside. Uh-huh. Three buffalo boys go around the outside. McLaren bij langs hadden we Funk Nights. Meer New Wave dan Funk, maar ook, ik vind hem wel in thuis passen eigenlijk. Ik kon nog het eerste uur vast af, want misschien komt de reclame nog afhoek. Dit is in ieder geval Jewel. Tot dadelijk. I know what you were on about, but when zoek naar een mooie badkamer, maar wil je niet de hoofdprijs betalen? Bij Sanitair Dump Kaatsheuvel profiteer je van kortingen tot wel 70%. Bij ons vind je een ruime collectie badkamermeubelen, tegels, regendouches, kranen en nog veel meer. Aanmerken zoals Grohe, Villeroy en Boch en Ben Sanitair tegen dumpprijzen. Kom snel langs bij Sanitair Dump, Bevrijdingsweg 1 Kaatsheuvel. Of kijk op onze website sanitairdump-kaatsheuvel.nl. Want op is op! Ben jij helemaal klaar met een koffiemachine die niet werkt en niemand die het oplost? Wij van Zwager Koffie zijn een echt familiebedrijf waar persoonlijke aandacht en service voor jou centraal staat. En ook nog eens voor de beste prijs. Wees erbij en ervaar de absolute beste beleving voor koffie op werk. Kijk op zwagerkoffie.nl voor meer informatie. Bakkie doen. Tot zo! Langstraat FM Nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio-nieuws. Er komen steeds meer Russische vluchtelingen naar ons land, volgens Vluchtelingenwerk Nederland. De afgelopen twee weken waren het er zo'n 25 die op Schiphol aankwamen. Dat stijgende aantal is mogelijk een gevolg van de toegenomen maatregelen in Rusland tegen journalisten, politiek activisten en mensen die weigeren in het Russische leger te vechten tegen Oekraïne. Een aantal vluchtelingen ziet het in Rusland steeds somberder in voor LHBTIQ-plussers. Velen van hen vluchten er al naar Georgië. De kans is aanwezig dat viruswaarheid voorman Willem Engel terug de cel in moet... omdat hij de voorwaarden geschonden zou hebben waaronder hij na zijn arrestatie weer vrijkwam. Woensdag werd het voorarrest van Engel na twee weken geschorst als hij geen uitingen op sociale media zou doen. Maar gisteravond zond YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en zijn jurist Jeroen Pols uit, waarin het ook over zijn arrestatie gaat. Corona-ontkenner Engel wordt onder meer van opruiing verdacht. Een pro-Oekraïnse betoging in de Oekraïnse stad Enerodar is door Russische militairen met geweld beëindigd. Ook werden demonstranten opgepakt. In het centrum van de stad zongen inwoners het Oekraïense volkslied en daarop kwamen Russische militairen die flitsgranaten lieten afgaan om de betogers uit elkaar te drijven. Enerhodar ligt ongeveer 300 kilometer westelijk van Mariupol aan de monding van de Dnieper en vlakbij de kerncentrale Zaporizhia. Veel personeel van die centrale woont daar. En in een dorp ten noorden van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vandaag een fotograaf doodgevonden. Max Levin werkt al bijna 10 jaar voor persbureau Reuters en werd sinds 13 maart vermist. Volgens Oekraïne is het Russische leger verantwoordelijk voor zijn dood. De 40-jarige Levin was getrouwd en had twee kinderen. Hij is al de vijfde journalist die sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne om het leven is gekomen. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft droog. In de heldere nacht vriest het 1 tot 5 graden bij een zwakke tot matige veranderlijke wind. Morgen is er af en toe zon en trekt er een buiengebied over bij zo'n 8 graden. Tot zover het radionieuws. Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn, bezoek de particuliere en zakelijke bereider De Uitblinker in Waalwijk. Zij zorgen ervoor dat uw auto, boot, camper, caravan, oldtimer, leasewagen, bedrijfsauto of vrachtwagen er weer als nieuw uitziet. Zij verzorgen maatwerk, van kleine opfrisbeurt tot het compleet showroomstaat opleveren van uw voertuig. De uitblinker in Waalwijk, als het echt schoon moet zijn. Van Andelstraat 13 in Waalwijk. Of kijk op deuitblinker.nl. Oké. Okay. you. can see the light blue aura that surrounds the girl wherever in the world. She's a 9, a 10, a 20, She's bittersweet and a taco treat. She's great.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 En hier is Narada Michael Walden. Hey, de bandleider daarvan, Nile Rogers. Nog steeds Dit is Groove Master 1985. sun I didn't have much confidence You know I didn't <laughs> souvenir, souvenir van High Passion uit 1982. En dit, dit, dit is 400 Blows. Hier is moving, In, langs een funk night. Niemand anders dan eh, Roy Ayers. Langs hadden we Funk Night. Souvenir nu van Tavares. Deeper in Love. 1983 schrijven we. I do. Deeper in Love, Souvenir 1983. Langs staat er een Funk voor deze week zit erop. Volgende week hebben we Funk 400. 400 uitzendingen bij drie omroepen dan. En dat gaan we vieren ook. Dadelijk na 7 uur dan hoor je Peter Sterrenburg in Peters praten. Wat mij betreft een fijn weekend en een fijne week. Coffee.